Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het Griekse kabinet steunt unaniem het voorstel van premier Papandreou om een referendum te houden over verdere EU-steun en een reddingspakket voor de euro. Dat zei een regeringswoordvoerder na afloop van een zeven uur durend kabinetsberaad in Athene. In de politieke en de financiële wereld is met verbijstering gereageerd op het voornemen. Een referendum zou het akkoord dat de eurolanden sloten over de steun aan de Grieken op losse schroeven kunnen zetten. Europese leiders praten vandaag met Papandreou over zijn plan. Ze doen dat in Cannes aan de vooravond van de G20-top. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane geeft toe dat hij een regeling heeft getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Aanvankelijk ontkende hij dit. Volgens Amerikaanse media kreeg de vrouw ruim 25.000 euro in ruil voor haar zwijgen. Kane kwam een paar dagen geleden in opspraak. Hij zou begin jaren 90 twee vrouwen op een ongepaste manier hebben benaderd de zaak werd geschikt. Kane is presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij wordt gezien als een mogelijke winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Koningin Beatrix heeft de bevolking van Curaçao geprezen voor de inzet waarmee ze aan de toekomst van hun land werken. Ze deed dat tijdens een groot cultureel festival op het Brionplein in Willemstad. Duizenden toeschouwers waren daarbij aanwezig. De koningin werd vergezeld door prins Willem-Alexander, prinses Maxima en minister Donner van Koninkrijksrelaties. Uit handen van minister-president Schotten kreeg ze het kunstwerk Bea van de bekende Curaçaose kunstenaar Yuri Kirindongo. Honduras heeft het leger ingezet om de strijd aan te gaan met gewelddadige bendes. Honderden soldaten voeren patrouilles uit. Helikopters houden de straten vanuit de lucht in de gaten. En ook zijn er wegblokkades opgeworpen. Honduras is volgens de Verenigde Naties het land met de meeste moorden per hoofd van de bevolking. Het meeste geweld is drugsgerelateerd. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. Vanuit het zuidwesten klaart het wat op.